10 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Aan de kust bij het Zuid-Hollandse Monster wordt gezocht naar een vermiste tiener. Meerdere reddingsboten en helikopters doen mee aan de zoekactie. Drie zwemmers raakten vanavond in de problemen waarop een passant alarm sloeg. Twee mensen zijn inmiddels uit zee gehaald. Naar de derde wordt dus nog gezocht. De zoekactie richt zich op het gebied bij de Zandmotor, een opgespoten zandbank. Eerder vandaag moest de reddingsbrigade meer dan 200 keer uitrukken om hulp te verlenen. Daarbij werd zo'n 10 keer iemand gered uit een levensbedreigende situatie. De doodstraf voor de man die een aanslag pleegde bij de marathon van Boston in 2013 is teruggedraaid in hoger beroep. Alle aanklachten tegen de Tsjetsjeens-Amerikaanse dader zijn overeind gebleven, maar een lagere rechter moet nog een keer kijken welke straf hij moet krijgen. Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven en raakten er meer dan 260 gewond. Griekenland neemt strengere maatregelen om een nieuwe piek in coronabesmettingen tegen te gaan. Het afgelopen etmaal zijn er 78 nieuwe coronagevallen bevestigd. Het hoogste aantal sinds het einde van de lockdown begin mei. Vanaf morgen zijn mondkapjes verplicht in alle openbare ruimtes. Ook in Engeland worden de maatregelen weer aangescherpt vanwege een stijgend aantal besmettingen. Vanaf 8 augustus is op meer plekken een mondkapje verplicht. Nu is dat al in winkels en het openbaar vervoer. Er komt geen verplichte quarantaine voor reizigers uit landen met een oranje of rood reisadvies. Wel gaat het kabinet er meer op aandringen dat reizigers echt twee weken thuis blijven... om te voorkomen dat het coronavirus wordt verspreid. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. Het kabinet gaat met spoed onderzoeken hoe reizigers geregistreerd kunnen worden... bijvoorbeeld met passagierslijsten. Ook wordt gekeken hoe steekproefsgewijs gecontroleerd kan worden of mensen ook echt thuis blijven. Onlangs kregen Antwerpen en Barcelona nog code oranje. Het weer. Vannacht valt lokaal een onweersbui. Morgenochtend is er nog een enkele bui en meer bewolking. In de loop van de middag wordt de hitte verdreven. In het westen wordt het zo'n 25 graden. In het binnenland eerst nog ruim 30. Morgenmiddag neemt de kans op een onweersbui toe.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 What you doing? Tell me coming on out. On my knees, I'm praying. In the room on the floor with the lights on. Clothes in the kitchen, huh? I'ma light it and leave it for you. up and sex Everybody's talking about X Like no one really wants to find a genuine connect Before they even look at you They move on to the next And I know Then they say don't you worry I'm the one Then the very next day they say they're done And I don't wanna listen to the shit you spun No I don't want to listen to the shit you spun Walking to a party try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Huh. You're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. They say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend, ladies, blend say about coming into my room when I'm doing a video?